Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De ex-marinier die de voormalige Navy SEAL Chris Kyle heeft doodgeschoten... heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen. Kyle schreef het autobiografische boek American Sniper... waar de gelijknamige film op is gebaseerd. Eddie Ray Routh schoot Kyle en zijn vriend Chad Littlefield in 2013 dood... op een schietbaan in Texas. Kyle had de getraumatiseerde veteraan onder zijn hoede genomen. Dat deed hij vaker met getraumatiseerde ex-mariniers. Zelf had hij ook psychische problemen gekregen nadat hij vier keer naar Irak was uitgezonden. De advocaten van Routh voerden aan dat hij niet toerekeningsvatbaar was op het moment van de schietpartij en een psychose had. Hij zou getraumatiseerd zijn na uitzending naar Irak en Haiti. VVD, PvdA en D66 in de Eerste Kamer willen dat Nederland meebetaalt aan het herstel van de fontein die in Rome werd beschadigd door Feyenoord-hooligans. Senatoren van die partijen noemen de vernielingen een schande. In een brief aan premier Rutte vragen de senatoren of het kabinet nog meer gaat doen dan alleen het steunen van particuliere hulpinitiatieven. Amnesty International vindt dat de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad hun vetorecht moeten opgeven als er moet worden gestemd over genocide en andere ernstige wreedheden. Dat geeft de raad meer armslag om burgers te beschermen, staat in het Amnesty Jaarboek 2015. Daarin blikt de organisatie ook vooruit. Amnesty is vooral bezorgd over de opkomst van IS, Boko Haram en Al-Shabaab. Bij anti-regeringsdemonstraties in Venezuela is een jongen van 14 omgekomen doordat hij werd geraakt door een politiekogel. De scholier raakte gewond aan zijn hoofd bij een demonstratie in San Cristobal. 23-jarige politieman heeft bekend dat hij bij de zaak is betrokken. In Venezuela is het al langer onrustig vanwege de economische crisis. Het weer vanochtend bewolkt en buien met mogelijk natte sneeuw.